Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een veehouder in Werkhoven in Utrecht heeft opnieuw brand gewoed. Het is de vijfde keer in twee maanden tijd dat er brand is op het boerenbedrijf. Nu werd het woonhuis getroffen. De veehouder kon op tijd vluchten met zijn twee honden. De politie vermoedt dat de vorige branden zijn aangestoken. Of er nu ook sprake is van brandstichting wordt onderzocht. De Russische ambassade was actief betrokken bij de poging om het kantoor van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW, in Den Haag te hacken. Dat schrijft NRC. De ambassade zou een zenuwcentrum voor spionage zijn. De hackpoging werd in april uitgevoerd door vier Russische spionnen en zou zijn gecoördineerd door de vroegere tweede secretaris van de Russische ambassade in Den Haag. Anchorage, de grootste stad van Alaska, is getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 7. Voor zover bekend zijn er geen doden of zwaar gewonden. Wel is er een grote schade aan gebouwen en wegen. Ook is de stroom op veel plaatsen uitgevallen. Na de beving waren nog een, een paar flinke naschokken. De autoriteiten gaven uit voorzorg een tsunami-waarschuwing uit... maar dat werd later ingetrokken. In een huis in Garloos in Rotterdam is onder verdachte omstandigheden... een dode vrouw gevonden... In het huis was ook een peuter aanwezig. Familieleden hebben zich over het kind ontfermd. Lichamelijk maakt het kind het goed. De politie onderzoekt de zaak met 20 rechercheurs. Een grand jury in de Amerikaanse staat Dallas heeft bepaald dat een witte politieagente aangeklaagd moet worden voor moord op haar zwarte buurman. De agente zegt dat ze per ongeluk het appartement van haar buurman inliep waar de deur open stond. Maar in de veronderstelling was dat het haar eigen huis was. Toen ze naar binnen ging zag ze in het donker dat er een man op haar afkwam... en die uit zelfverdediging doodschoot. Maar volgens de jury laten alle feiten zien dat het geen ongeluk was.